voor de viering van Bevrijdingsdag. Rutte is vanavond ook bij het concert op de... dat dit jaar wordt verzorgd door het Gelders Orkest. Ook koningin Beatrix is erbij. Het begint over een uur. President Obama heeft een krans gelegd bij Ground Zero, vier dagen na de dodelijke actie tegen Osama Bin Laden. Obama sprak in New York met nabestaanden op de plaats waar vroeger het World Trade Center stond. Daarvoor bezocht de president het zwaarst getroffen brandweerkorps van New York. Dat verloor 15 brandweerlieden bij pogingen om 10 jaar geleden de brand in de torens te blussen. Ik zie het als een beetje als een zoete inval. Dat zouden we eigenlijk helemaal niet moeten doen. Maar er was één speciaal moment vanavond. De baseballs zouden een liedje gaan doen. En tijdens het interview kwamen we er niet achter welk liedje dat was. Nou ja, oordeel zelf maar. This is a night, a night something out of a movie from Hollywood. Hollywood. Makes a night, a night like your favorite song makes you feel so good. Feel so good. And it's amazing and I, I will remember until my time is through. Because I got to spend this night with you. Oh, what a night, what a night, oh yeah, oh yeah, what a night. Woo! Well, it's the very first one together. I really wonderful time. Tell me all of your loving will be mine. Okay, listen. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in je het mooiste leden. Het is een nacht omdat ik dacht dat ik het mooi bleef samen, Maar vannacht beleef ik deze maan waarvan ik dacht dat ik hem beleven zou. Maar vandaag beleef ik hem jou. Oh, this is a night, something out of a movie from Hollywood. Oh, this is a night, night like a favorite song, she feels so good. And it's amazing, the I will remember until my time is through. Because I got you with you. Oh, yeah. Because I got to spend this night with you. Oh, Because I got to spend this night. It worked. much toilet paper do you have? I don't know. Are, are you asking the audience, of course? <laughs> Who else? I thought you were, you were talking to me. Sam, how much toilet paper do you have? A lot of. I really have a problem a lot with stomach. <laughs> Sure. Sure. No. Actually, okay, so everybody who has a toilet paper in the hand right now, we want everybody to throw it up on the count of three. That means we don't count one, two, three, and then you throw it up. We count one, two, throw it Right. Throw it Do you got this? Did you understand this uh, game? Game? Is it a game for Again, toilet game? papers? We call it game. We call okay, it game. here we go. Are you ready, band? Because it's your cue to start the song. So, everybody raise your toilet paper up in the air. Show it to us. There are not so many people who have. This is not paper. toilet paper. This is a cup. I don't. I don't want to know which, which kind of problems you have tonight when you're home. moeten scheiden okay, vanavond. here we are. We wanna. We really want you to throw it on three. Okay, here we go. One, two, three. it all. We're doing everything on our own, on our own, on our own. Well, I said we don't need, don't need anything or anyone or anyone or anyone. Well, if I lie here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? we get what we told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All right. Hey. Girl, I don't quite know, I don't quite know how to say, oh well, how I feel, how I feel. Well, those three words, those three words, I said too much. They're not enough. They I will. around our heads I Need your grace to remind me to find my own If I if I just lay here, would you lie with listening. goedenavond en welkom. Dankjewel. Ja, geen probleem. Vrijdagspop 2011 en we zijn erbij hoor. Haarlem 105 is erbij, AB Radio is erbij en uh, eh, CFM, C Radio, CFM, CFM. Oh, wacht even, zal ik even omzetten, ja? ik heb nou ja, ze zijn vast ergens heel hard achter het scherm aan het werk. Eh, je luistert eh, vanavond in ieder geval naar ehm, de baseballs op dit moment. Eh, we zijn nog lang niet klaar hoor. Tot 12 uur vanavond hebben we nog een aantal mensen hier staan. En ik zou dan maar gewoon één ding kunnen zeggen. Ik hou mijn spoel en luister nog even een stukje mee naar de baseballs. got. I'll you can how it your way. How do you want it? Gonna let the thing up, or should I push up on it? Temperature rising to the next level.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 I got the magic stick, I'm a love dot. I got the facts to you, but how strong I got you. Gonna show me how you work it? Alright, get that bounce around like a rider. I can see the track, when it covers the shit. I got stop this rap that you made the shit. I try to explain it the best way I can. I'm out of your walking out of your hand. Yeah, right. Oh. I'll take you to the candy shanty shop. I'll let you lick the lollipop. Party rocker, and don't you stop, you stop. You know when to hit the spot. Whoa! I'll take you to the candy shop. You want taste the one I got. I have to spend all you got. You're going you hit the spot. Whoa! it to me, baby, nice and slow Climb up right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I never put it down like this before As soon as I can feel the rest, spinning my mind zippers Like a race, you can get undressed quicker Running, howling, running, get to what's you store Let me about it of this after I'm gone That's the right spot at the right time Lines on the lights, off the light from behind It's time to use the way she whine In slow-mo on the floor when we grind Alright! I'll take you to the candy shop savage. I'm such have some bad news for you. Bad news, really bad news. The next song. Yeah. It's gonna be the last song from uh, the Baseballs tonight. So put your hands up! Oh. Bussy, would you mind to take a picture of the crowd? I have to take a picture of you. Everybody put your hands up for the picture! But you don't can dumb shall be giving you my verses. Nothing's gonna stop me while dividing in my passion. I reckon it's again my turn to learn someone. Learn someone. I won't hesitate no more, no more. It bending over backwards just to try to see it clearer. But my brain was falling off of the glass, and I grew in face and I ran. Said what she sang, she sang, it ain't no better reason to rip the shoes off any trees just go in and see the Here's what we aim to do. The word, well, I won't. hesitate no more, no more. It cannot. Oh. She's a flame. waar bijzonder om te zien wat hier gebeurt, jongens. Ik snap het. Het is echt heel erg zuur als je er nou niet bij bent. Dat je dan denkt van oké, waar heb je het over Marco? Nou ja, ehm, je moet het je ongeveer voorstellen. We kijken uit over goed en wel, wat zullen het er zijn? 50, 60.000 man ongeveer? wel 60.000 joh. Niet normaal. Iedereen gaat mee ook. Als het inderdaad, en daar gaat het om. Het is gewoon een, een, een plein vol. Een, het hout is vol. Echt gewoon eh, geen stukje hout pas er meer tussen. Het is gewoon helemaal afgeladen vol. En al die mensen gaan los op een Duitse band. Gewoon ook het is echt bizar. Maar het zijn ook van die lijpe gasten, joh. Echt van die vetkuiven. Op een gegeven moment ging er, zeg maar, brand op die, eh, op die piano. En je, echt, ik zweer het je, bam, weg. Het is, het is echt bizar. Ze maken er in ieder geval een show van. En we hebben hier, daar, dat is wel leuk. Want zo'n band, dat, dat, dat creëert natuurlijk wel gesprekken. Want we hadden het er even over van, ja, wat, wat vinden we er nou eigenlijk van, weet je? Is het niet gewoon echt heel simpel? Is het niet heel erg apres-ski? Is het niet heel flauw? De nummers worden verneukt, maar... Ik denk dat het werkt. Dat iedereen de muziek kent. Ja, maar jij vindt het eigenlijk niet zo leuk, Ja, ik vind helemaal niks. Ik vind, <laughs> echt ook net Jason Mraz, weet je wel. Zo'n blij liedje. En ze maken er dan echt iets kansloos van. Het is niks voor mij. Maar het, het, werkt wel. Nou ja, goed, kijk, dat is ook een beetje het ding. De meningen zijn er denk ik ook wel over verdeeld of iedereen eh, hetzelfde denkt. Maar, Zeker. Um, nou ja, in feite is in ieder geval wel dat het, eh, dat het werkt. En iedereen gaat uit zijn platen en ze geven nog een toegift. Oh, zullen we dan die dan nog maar even meepakken? Ja, dat is een goed plan. Doe ja? je gelooft helemaal niks van. <laughs> dat je dat een goed plan Nee, nee, nee. heart Maybe reading magazines But for you to be my star Maybe cause in the dark You can find shining parts And that's what I need my there With you I'm gonna share when the sun shines, we'll shine together Told you I'll be here forever That I'll always be know that we'll stick out till the end. Now that's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. sin. card. Hello. One more time. Hello. Okay, this is my part. Yeah. Actually, that's my part. Pikachu. Hello, Basti Park. Basti Park. Basti. Basti Let's sing together. Say, hello, hello, hello. Great. Okay, stop that. So this is very easy. You just have to sing one word, and this is born. Born. keep this in mind. Just did keep you, it in mind. Did you sing porn? I sing porn. Oh. Sure. Porn. Sure. Well, that's cool. So actually, my part it is very easy too. You have to sing this, right? This. This. This louder. This. Okay, keep that in mind. And maybe hello again. <laughs> you already guess what your word would be. It's yeah, right. Way. Way. Way. Not up. Way. Can everybody sing? Born. Way. Born this way. Born this way. Born this way. Louder. Born this way. like how she's a dribble and she can't help up there was quitter, chasing like a rainbow, cause she was born this way. Heavenly bound, because Satan's got a number one spinning me around, kissing his collar, I'm loving this white dog, cause we was born this way. I'm I'm on the right track, baby, I was born this way. al heel de top 40 voorbij horen komen vandaag met de baseballs hier tijdens Bevrijdingspop 2011. Onder het genot van een, eh, ongeveer, laten we zeggen, 240.000 oogjes. <laughs> ja, goed, en goed om erbij, denk ik. Ja, nou ja, en die paar mensen die dan één oog hebben, die tellen we niet mee. Nee, precies, of die dan een lapje ervoor hebben of zo. Maar het gekke, het gekke performance van de gasten van de baseballs uit Duitsland. Eh, we hebben ze daar straks natuurlijk even gesproken. Ze hadden er zin in en dat hebben ze waar gemaakt. Want ik heb volgens mij tot dusver nog niet zoveel mensen zien losgaan als bij deze formatie. Nee, dus. joh de credits die hebben ze verdiend, laten we wel wezen. Ehm, daar zie ik dan in de tussentijd iets binnenkomen. Ben, je bent geweldig. Eh, je was te gek op B-pop. 11 Oftewel hashtag, hashtag BPOP11. Daar kun je dan alle berichten uh, naartoe sturen wat te maken heeft met de bevrijdingsmop. En ehm, dan zie ik dus iemand die zegt dat Ben geweldig is. Maar volgens mij heeft ze dan... Of ze staat bij het andere podium. Of... Nee, Ben dat was, eh, dat was eh, een uur geleden of zo. Nou, al alweer langer geleden. Maar hij komt een minuut geleden Er is ook een Rutger van Hemert die zijn sleutels kwijtgeraakt. Oh, dat ik vind wel, dat we dat even moeten melden. Ik weet alleen niet waar hij die dan moet brengen. Maar... <laughs> Oké, dus, dus wie is de sleutels kwijt? Rutger van Hemert. Ja, oké. Okay. Die is twee sleutels met een sleutelhanger van kaarten kwijt. Oké. Eh, mocht jij dus die twee sleutels hebben gevonden met die kaarten daaraan, ehm, breng ze even naar de, de, de VIP-ingang dan. Oh, daar misschien is dat een idee. Ja, dat is wel een goede. Dat is aan de zijkant, aan de Rabobankkant zeg maar. Precies, ja, aan, aan die kant. En als je dan ehm, dat even vertelt dat je dus die sleutels gevonden hebt, en dan moet dus degene van wie die sleutels zijn, moet dan ook nog weer daar Ja, dat vind ik ook wel, Rutger. Dan moet je hier ook wel naartoe komen. Dat is een beetje het idee. Je luistert in ieder geval live mee. Um, Bevrijdingspop dus 2011 vanavond tot 12 uur. Straks nog de afsluiter, de uh, crème de la crème hier achter de mic met René René en René. Oftewel René in het kwadraat. Ehm, en we gaan gewoon door tot 12 uur. Met onder andere straks nog, eh, moet ik even vertellen, Chef Special. Zo, zeker ja. Dat is leuk. Dat is echt cool zijn inmiddels al, zijn ze begonnen? Ja, ze, zijn al, al volop bezig zelfs. ze zijn al bijna klaar. Ehm, die kunnen we dan helaas niet uitzenden. Nee, maar ze komen wel hier even een babbeltje doen. Precies, dat, ongeveer rond half tien. Eh, Kate Nash die begint dan ongeveer rond negen uur, zo even uit mijn hoofd. Um, die de kwart over negen tot vijf over tien. Dan wordt dat echt heel smoothly overgenomen door onder andere Giel, eh, Hensel, Disco Nova, Joost van Bellen, oftewel de Stylers, DJ Sound System. Ehm, die gaan dan met z'n allen een feestje bouwen, denk ik, tot een uur of elf. En vanavond wordt de avond afgesloten met Ben eh, Lonkel Oh, daar heb ik echt zo zin in. Ja, waarom? Heb je zin? Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik vind dat echt leuke muziek. Volgens mij gaat hij wel een paar nummers ook Frans zingen. Het is jammer dat ik geen Frans spreek, want anders kunnen we een leuk interview doen. Op zich zou het kunnen, want het is natuurlijk een Fransman. Ja, dat is wel waar, ja. Maar eh, nee, hij spreekt ook Engels, volgens mij. <laughs> <laughs> Tegenwoordig nee. maar eh, ik, ja, dat weet ik. Ik vind het gewoon leuk. Hij heeft ook zo'n hele leuke hit gehad vorig jaar. Dat was echt super tof. Oké. Ja, die, die, die, die, die Seven Nation Army van de White Stripes natuurlijk. Ja. <laughs> Nou, die gaat hij ongetwijfeld vanavond doen. Wat hij nog meer gaat doen, dat kun je dus straks horen rond vijf over half elf. We hebben ehm, vandaag ook even gesproken met de man die ehm, nou ja, de vrijheid op een heel andere manier benadert. Namelijk Javier Guzman. Waarom is het grote toverwoord van deze tijd vrijheid? Vrijheid is ons grote toverwoord. Vrijheid in alles. Onbeperkte vrijheid. Onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Dus het maakt niet meer uit of je iemand kwetst. Nee, als jij het vindt, mag jij het zeggen. Dus tien jaar geleden werd Janmaat voor bepaalde uitspraken veroordeeld. En die kan je nu gewoon zeggen. Ben je er dan beschaafder op geworden? Ik weet het. Maar ik denk het niet. Weet je dat iedereen gewoon anoniem op het internet op van die kutvormpjes heel de dag eh, alles kut ent, alles kut ent, alles kut ent. Ah, oh, heerlijk. Alles kut ent, alles kut. En dat is dan een mening. Ben je er dan echt op vooruit gegaan als maatschappij? Volgens mij niet. Weet je, ik ben echt niet preuts of zo, hè. Maar ik zou wel weer eens taboes willen. Ik snap best wel dat mijn opa in zijn laatste levensjaren zat te klagen over de hoeveelheid seks op televisie en zijn slechte ogen. Dat begrijp ik best wel. Ja, maar het is toch veel, man. Ik hoef het allemaal niet te zien. Doe het gewoon lekker thuis op internet. Hartstikke leuk. Nee, weet je, ik doe het ook. Ik, kan me nu ook afrukken in 10 seconden. dat is geweldig. Ja, je moet wel, want die filmpjes duren niet langer dan 10 seconden. Dus je moet verschrikkelijk snel... Weet je, ik snap het allemaal heus waar Ik snap porno ook. Je, eh, je pakt zo'n boekje, je kijkt in en wordt geil. Krijgt een stijver, rukt je af, legt het terug in de rek, groet de verkoper. Weet je, ik, ik snap het allemaal. Ik snap ook, weet je... Seksboekjes waar je drie kwart van een model moet je er dan zelf bij fantaseren. Dat is dan soft porno. Daar hou ik niet van, man. Die vrouw die gaat altijd net zo staan dat je het net niet ziet. Er zijn altijd mannen die zeggen, nee, maar dat is erotiek. Er moet iets te raar over blijven. Dan denk je, hey, prima, ik wil best wat raar, maar dan weet ik achterin wel de oplossing zien. Dat kan even gaan checken of het goed had. En dan moet ik nou echt zo blij zijn dat ik nu als consument de vrijheid heb van wie ik zorg wil ontvangen? Dat ik me daar ook nog eens een keer in moet gaan zitten verdiepen? Moet ik nou zo blij zijn dat ik, dat ik kan stroomtappen van wie ik wil? Dus ik kan gaan lezen over Nuon, Essent, Eneco. Weet je, noemen een debiel. Maar ik wil gewoon stroom. Gewoon stroom. Gewoon een stekker, een stroomcontact. Ga ervoor staan, ik mik, plop. Nou wil ik. Ik hoef niet te kiezen. Er zijn ook zoveel vrijheden die al lang geen vrijheden meer zijn, maar we doen net alsof. We zijn al lang ontmaskerd, man. Dat wij nog steeds zeggen dat we tolerant zijn. Naar allochtonen, naar, naar, naar homoseksuelen. Dat laatste, jongen. Ik bedoel, hoe kan je dat nou volhouden als nog steeds iedere heteroman zo homofobisch is als de pest? Weet je wat je straks even als test moet doen? Dan moet je even naar de grootste macho in deze zaal lopen. En dan... Ehm, en dan moet je even naartoe En dan gewoon alleen maar vragen ze van, eh, ben jij homo? Hoezo? Hoe weet je dat ik motoragent ben? Weet je, je, ziet zo'n man knakken. Dat nog steeds homo's het moeten doen met grappen als ze nou hebben. Hè? Moet je niet bukken. ja, dat heb ik als hetero man ook. Joh. Als ik buk, dan vrouw gaat meteen aan de slag ga ik. Je gaat toch geen grappen maken over een groep die geestelijk ziek is? Dat doe je niet, man. Een beetje respect. Moet ik nou echt zo blij zijn dat iedereen kan gaan en staan waar hij wil? Dus iedereen heeft een auto. Nou, pik de file maar uit, man. Ik vind het zo'n kutzooi allemaal. Vrijheid van godsdienst in dit land. Als weer de twee grootste godsdiensten zo tegenover elkaar staan. Het enige gebaseerd op, op de tien geboden. Het andere gebaseerd op een stripfiguur. En het botst maar, joh. Nee, maar wij hebben in het Westen hier toch ook geen kaders meer in geloof? Iedereen gelooft maar wat raak. Hoe vaak hebben we niet aan iemand gevraagd, geloof jij in God? Krijg je altijd hetzelfde antwoord, nee. En ik geloof altijd dat er iets is. Huh? Ik had laatst eerder een discussie met een meisje in een café die beweerde dat God een vrouw was. En ik stond daar aan te kijken en eh, nee. Nee, God is geen vrouw. Hoe ik dat weet? Nou, dan kan ik beredeneren. Ja. Nou ja, ik denk dat als God een vrouw was geweest, hè, dan had Mozes het niet 40 dagen volgehouden boven het berg. Nee. Die was na drie dagen naar beneden gekomen als dat wijf nog één keer een bek opentrekt. En die was ook niet teruggekomen met maar tien regeltjes. Ah. En dat allemaal in het kader van Bevrijdingspop 2011. En het is een feest, man. Ja, het is echt gewoon een beetje, ja, eh, hoe zal ik het noemen? Het is een beetje blij maken met een dode mus, hè? Als ik dan nu tegen je vertel van hoe fantastisch het hier wel niet is. En hoe ontzettend we het naar ons zin hebben. En hoeveel mensen er wel niet zijn. En hoe fijn het weer is. En lalalala. Dat idee, ja, maar daar komt het wel een beetje op neer. Dus je kunt er niet bij zijn. Maar wat wij dan proberen te doen hier met een hele delegatie... is in ieder geval die sfeer een beetje door die radio heen te drukken. Zodat je dan thuis of op je werk nog een beetje het gevoel hebt van... ja, oké, was er niet bij, maar stiekem toch met één been. Hè? Dat idee. Nou goed, het is eh, kwart voor negen. Je luistert dus naar Bevrijdingspop Radio. Eh, mocht je nog iets te melden hebben via de Twitter, kan dat de hashtag BPOP11. Dan komt het hier binnen. En dan, wie weet, ga ik het zo meteen nog eventjes eh, aan je laten horen. Weet je wel, wat jij dan getwitterd hebt op de radio. Ehm, inmiddels staat Ellen naast mij. En Ellen heeft toch wel een heel, heel belangrijke manier aan de haren getrokken hoor de belangrijkste man misschien wel van de dag. Want het is de voorzitter van mijn Bevrijdingsbond, Marcel Zukel. We hebben elkaar vanmorgen niet gesproken, maar nu komt het er toch nog van. Hele goedenavond. <laughs> Hoi, goedenavond. Uh, Haarlem en omstreken en ver omstreken. Eh, ongelooflijk ver. We krijgen zelfs berichten van ver over de grenzen. Maar je hebt nu een uitzicht over het publiek wat op jouw festival staat. Hoe voelt dat? Ik, ik vind het geweldig. Ik, eh, ik kan niet anders zeggen dat dit zo'n gaaf gezicht is. Dat nou, eh, speelman en speelman zeiden toen straks mensen op het veld. Welk veld? Ik zie het niet en ik zie het ook niet. Het is afgeladen. Ik denk dat ik naar 60.000 mensen zit te kijken. En eh, ik zie mensen lachen en eh, ik lach zelf ook. Dit is echt een heel mooi gezicht om uh, hiernaar te kunnen kijken weer. We hebben nog twee optredens te gaan. Kate Nash natuurlijk zometeen. Ehm, wat is nou je favoriet als je kijkt naar de afgelopen eh, bands die hebben opgetreden? Of de twee die nog gaan komen? Als ik over de hele dag kijk, vond ik de baseballs net erg leuk. Ik denk dat ik Ben Lonkel Soul heel erg leuk ga vinden. Maar ik ga om tien uur naar het Jupiler podium toe. Ga ik dansen met mijn meisje op eh, de Stylus DJ's, Schielbelen en eh, Joost van Bellen natuurlijk. We willen wel graag van je weten hoe je daar gaat komen. Heb je nog een tip? ik heb een bijzonder privilege. Ik heb een bandje bandje om mijn nek die zegt all access areas. Dus ik kan helemaal backstage, achterom, overal erheen en zo snel mogelijk erheen wandelen. Dat is een, eh, dus ik denk dat het mij vijf minuten kost. <laughs> Dat is mijn gevoel. <laughs> We hadden net een eh, optreden van ehm, eh, Ben Sonders. En toen kwam er raaglings over het veld de helikopter. Hoe voelde dat? Nou, ik vond het eigenlijk wel gaaf. Want, uh, ja, daar zat Whalen in, in die helikopter. En het heeft er ook wel iets speciaals. Ik vind aan de ene kant, laat ik ook zo eerlijk zijn, eh, ik ben eh, eigenlijk gewoon een pacifist. Dus ik denk van, oh god, het leger komt aan. There's the army. Maar het is wel gaaf dat ze dan gewoon ben binnen, of, Whalen binnenbrengen. En die heeft een hele vette show neergezet. Ik zag het hele veld eruit zijn dak gaan. En nou, ik heb hem even een hand gegeven. En hij is helemaal relaxed. Vond het super gaaf hier zo. En we hebben hem ook weer zien vertrekken. En uh, ik begreep dat hij dit tot nu toe wel heel erg cool vond. Hij zat ook volledig in de flow, want hij kreeg echt dat, die, het hele publiek kreeg hij volledig mee. Gaaf hè? Ja, ja dat is mooi om te zien. En eh, baseball zette dat voort, zeker met eh, Angels van Robbie Williams cover. Iedereen ziet meezingen. Nou, mooi toch? En toen gewoon in het Nederlands, oh wat een nacht. Ja, en goed hè? <laughs> Vanaf morgen te verkrijgen op cd, maar waarschijnlijk zonder Nederlands, de vertaling er dan in. Ehm, als je kijkt naar het gevoel, de boodschap die jullie mee willen geven, heb je dat gevoel dat die boodschap ook overkomt? Ik vind het lastig. Eh, ik, ik, hoop het wel. Er hangt natuurlijk, hier voel ik me vrij op de podia. hangen op, op, op, eh, doeken hangen gedichten. Eh, bij de entreepoorten hangen allerlei doeken waar het thema naar voren komt. Een, een, een, toren waar veteranen uit Afghanistan met foto, naam en toenaam staan. En wat ik hoop dat mensen, ook al is het maar even een split second, dat toch zien en denken van, oh ja, daarom ben ik hier. En ik kan niet voor mensen bepalen waar zij zich vrij voelen. En natuurlijk staan er iedere hek omheen. En natuurlijk zeurt iedereen erom en weet ik veel wat. Maar als mensen wel even het gevoel hebben... oh ja, het is 5 mei, het is een feestdag. Maar het is een feestdag met een reden. dan ben ik er tevreden voorzitter. En dan nog even terugblik op gisteravond. Volgens mij is het nog nooit zo druk geweest bij een 4 mei herdenkingsconcert. Nou, ik, ik, nee, dat denk ik ook niet. Uh, het was voor ons vierde keer. Eh, ik hoop dat we hier een kleine traditie eh, mee hebben laten, geboren hebben laten worden in Haarlem. Eh, nou, ik denk inderdaad, het was veel drukker weer dan vorig jaar. Dus dat, dat is natuurlijk mooi. En ik werd eigenlijk een beetje ontroerd. Vooral door, eh, door Gert van der Vijver, die zandkunstenaar. Die dus prachtige kunst maakte op de muziek. Het ging bijna op de maat. En dat hij van eh, nou, zeg maar de, het spoor van, van Westerbork tot, tot eh, eh, de Vredesduif. Toe, Alfa, Syrië, 911, alles zo mooi heeft kunnen verbeelden. Ik vond het echt fantastisch mooi. ondanks de kou, iedereen bleef zitten. En, nou, hadden ook dekentjes meegenomen, hè? die wisten het gewoon. Ja, we, hadden er ook toe opgeroepen of neem dekentjes mee, want het wordt koud. ik, ik, denk echt, nou voor mij was het een prachtig moment, een monument. En ik hoop dat we dat nog in je lengteverjaring kan doen alle vrijwilligers vinden dit ook een mooi cadeau. Wat wij aan hen geven, aan, aan het publiek, maar ook aan onszelf. Want 4 en 5 mei en 5 en 4 mei horen voor al die 500 vrijwilligers die vandaag mee hebben gewerkt en, en nog meewerken. Zo met elkaar eh, eh, bij elkaar, dat, het, nou, dat is gewoon mooi gewoon nog even een feestje vieren de komende uren. En dan heel hard werken om alles weer op te ruimen. Precies. En eh, over twee dagen is de hele trein weer schoon. En eh, zijn mijn schoenen weer ontstofd En ieder zijn haren weer gewassen. En eh, gaan we weer over tot de orde van de dag. En volgend jaar doen we het gewoon nog een keertje. Dankjewel Marcel. Graag gedaan. En geniet allemaal nog lekker. Ook op de radio. Luister lekker mee. En bevrijdingspopradio.nl nog twee uurtjes in de lucht denk ik. Tweeënhalf uur? Nee, nog drie uur. We hebben nog even te gaan. Ja, nee, dat gaat zeker goed komen. Dat, absoluut. Dankjewel. Maar Marcel wel, dankjewel. De man die het toch allemaal weer ieder jaar weer voor elkaar krijgt om dit te realiseren. En dan mogen we blij zijn. Vrijdagspop, Haarlem 2011 met Adel. zijn erbij hoor. Bevrijdingspop 2011. En het is een feest, het is een groot feest. En ik ben niet alleen, want vandaag zijn we met goed en wel, nou ja, 120, 130.000 man. Eh, we hebben niet alles eh, meegekregen vandaag, misschien omdat je wat later bent ingeschakeld. Uh, deze gasten, het is weliswaar niet live, maar ze stonden er wel. Flinke namen met wolken. Hey, lichtjaar na gaat voorbij. De rem is niet beschikbaar, niet voor mij. Ben ik hier of ik daar, allebei. Op mijn wolk, ik zit daar, vandaag zal ze dat moeten doen. Net zoals heel veel andere artiesten de baseballs hebben ze net gezien. Eh, wie zijn er nog meer voorbij gekomen? Nou ja, Waylon, Ben Saunders, Triggerfinger, Dazzle, Kid Frankie in de Heartstring, The Red 17 en nog zoveel meer. En dan hebben we er nog een avond te gaan. Kunnen aangaan. Leeft het mee op de radio. Bevrijdingspopradio. Zo, nou, het gaat een beetje improviseren. Een beetje zoeken naar die knopjes en die schrijven. <laughs> je weet hoe dat gaat. En tijdens het werk mag hier dan ook af en toe gewoon een bolletje gedronken worden. Dus misschien moet ik maar even stoppen. Het zou misschien heel erg wijsheid zijn hey, ehm, straks gaan we eh, de opwachting maken voor Kate Nash. Namelijk om kwart over negen staat hij op het podium tot vijf over tien. En dan vanavond de afsluiter van de avond. We kijken er allemaal rijkhalsend naar uit. Vijf over half elf tot tien voor twaalf ben Lancol Sol. Dat is dus straks of later is de gazip. Een heavy cross.